Michel Koenen met het NOS-journaal. In de VS zijn twee prominent zowel wangedrag. Het gaat om Witte Huisverslaggever Glenn Thrush van de New York Times... en Charlie Rose, die programma's presenteert voor onder meer CBS. Beide journalisten zijn geschorst. Rose van 75 wordt beschuldigd van onder meer aanranding. Trush zou vrouwen tegen hun zin hebben betast en gekust. Vaak zou er drank in het spel zijn geweest. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag... wil onderzoek gaan doen naar oorlogsmisdaden in Afghanistan. Daaronder vallen ook meldingen van mishandeling en verkrachting... door Amerikaanse militairen. Het is voor het eerst dat Amerikanen onder de loep worden genomen. De VS is geen lid van het strafhof... uit angst dat Amerikanen niet eerlijk worden berecht. De Amerikaanse regering heeft gelijk laten weten... dat het onderzoek ongerechtvaardigd is. Premier Rutte noemt de komst van het Europees Medicijnagentschap naar Amsterdam een succes voor de Nederlandse diplomatie. De Amsterdamse wethouder Kok zegt dat de stad vereerd is. Er gaat meteen een projectteam aan de slag om de komst van het agentschap voor te bereiden. En deskundigen wijzen op de economische voordelen, maar vrezen ook voor de huizenmarkt. Een hoogleraar stadssociologie zegt dat er 900 families deze kant op komen. Die moeten allemaal een woning hebben. Daardoor kunnen de huizenprijzen in de hoofdstad verder stijgen. De Centrale Bank van Suriname waarschuwt voor een bankrun op de Surinaamse bank, de grootste particuliere bank van het land. Volgens financieel deskundigen is die zo goed als failliet. Klanten zeggen op sociale media dat ze hun geld bij de bank weghalen. De bank zit in de problemen door enorme leningen aan de Surinaamse staat. Het weer nog vannacht nog af en toe een bui. De temperatuur zakt niet verder dan 9 graden. Overdag opnieuw bewolkt en regen. Later in het zuiden wat vaker droog.